Vrijdag en zaterdag blijft het droog, komt steeds meer ruimte voor de zon en loopt de temperatuur op. Dit was het NOS Short. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral vielen bij Utrecht op de A2 richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maarsen staat 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer kan omrijden via de andere kant van Utrecht over de A27 en daarna de A1 richting Amsterdam. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Purmerend 2 kilometer.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 Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Vandaag wordt het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties gepresenteerd. Commissievoorzitter Roland van Vliet onderzocht de afgelopen anderhalf jaar de schandalen bij de woningcorporaties. Volgens minister Blok was iedereen ontzet over de misstanden die er zijn geweest. Van Vliet noemt sommige ondervragingen ontluisterend. Partijen in de Tweede Kamer zijn verbaasd over de uitspraken van Oekraïne... dat Nederland direct na de ramp met vlucht MH17 best met de separatisten had kunnen spreken. Nederland had zo waarschijnlijk veel eerder op de rampplek terechtgekund dan nu is gebeurd... blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur. D66, GroenLinks en CDA vragen zich af of de keuze van premier Rutte... om niet met de rebellen te gaan praten wel de juiste was. Chemieconcern DSM is begin dit jaar benaderd door het Duitse bedrijf Evonik Industries voor een overname. De top van DSM heeft dat toen afgewezen. Het plan is nog niet volledig van de baan. Als de Duitsers DSM overnemen zou een bedrijf met 22 miljard euro omzet ontstaan. Tijdens de handelsmissie van minister Ploemen naar China is voor minstens een half miljard euro aan orders binnengesleept voor het Nederlandse bedrijfsleven. Er zijn verschillende afspraken gemaakt voor een nauwere samenwerking tussen Nederland en China. De verwachting is dan ook dat de opbrengst van deze reis de komende jaren nog oploopt. De NAVO heeft gisteren zeker 19 Russische vliegtuigen onderschept die ver buiten het Russische luchtruim vlogen. Acht Russische straaljagers vlogen boven de Barentszee, een internationaal luchtruim. Twee keerden pas terug na een actie van NAVO-vliegtuigen. Boven de Zwarte Zee vlogen vier Russische straaljagers en boven de Oostzee nog eens zeven toestellen. Het weer. Het is vandaag op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. De zuidoostelijke wind is overwegend matig, het wordt 13 tot 16 graden.